Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de vierde nacht op rij was het onrustig in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Duizenden mensen gingen de straat op tegen het anti-EU-beleid van de regering. Die wilde gesprekken om lid te worden van de Europese Unie stoppen. Deze journalist in Georgië ziet de protesten met de dag groter worden. En het belangrijkste is misschien ook nog dat de protesten eh, verder reiken dan alleen de straat. Eh, inmiddels hebben zo'n vijf ambassadeurs ontslag genomen. Een minister heeft ontslag genomen. Meer dan 300 ambtenaren ondertekenen een kritische brief. dat soort dingen zag je eerder echt niet gebeuren. Bij het parlement gooiden demonstranten met vuurwerk. Rond middernacht greep de politie in met traangas en waterkanonnen. Maar dat hield niet iedereen tegen. Sommige mensen bleven de hele nacht op straat een enorme brand in het Gelderse dorp Rijswijk. Het vuur begon gisteravond in een loods met hooibalen. Naast die loods staan stallen. Daar zijn voor de zekerheid dieren uitgehaald. De loods is bijna compleet verwoest, maar de brand is uiteindelijk niet overgeslagen. De brandweer denkt dat ze de hele dag nog bezig zijn met nablussen. De Belgische acteur en presentator Tom Waas heeft voor het eerst van zich laten horen na een heftig auto-ongeluk. Dit weekend crashte hij tegen een wegafzetting en sindsdien ligt hij zwaar gewond in het ziekenhuis. Op Insta heeft hij beelden van een concert gerepost... waarin het publiek massaal lichtjes laat schijnen als steun. Bij die video schrijft Tom Waas... Dank u, lieve vriend, richting de zanger die het concert gaf. En het is niet gelukt om wereldwijde afspraken te maken... om plasticvervuiling aan te pakken. Meer dan 100 landen willen dat er minder plastic gemaakt wordt... en dat er verplichte controles komen op het gebruik van giftige stoffen bij de productie. Maar er zijn een paar landen die veel olie en plastic maken het niet mee eens. En ook veel bedrijven zijn fan van nieuw plastic. Want dat is goedkoper dan recyclen, zegt deze recycleorganisatie. Nou, wat je ziet is dat het plastic systeem om te recyclen, dat loopt vast. En dat komt omdat de olieprijs te goedkoop is. En dus alle plastics die gebaseerd zijn op olie te goedkoop op de markt worden gezet. Volgend jaar wordt er een nieuwe poging gedaan om tot een wereldwijd plastic akkoord te komen. Het weer nog eh, veel grijs met regelmatig motregen en lichte buien. Later zijn er ook opklaringen met vooral in het westen nog wat zon. Het wordt vandaag een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files op de A7 van Den Oever naar Zaanstad.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 gentleman de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is voor de vierde nacht op rij onrustig geweest in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Gisteravond gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen het anti-EU-beleid van de regering. Sommigen bleven nog de hele nacht op straat. De Duitse vakbond IG Metaal roept op tot grootschalige werkonderbrekingen in de fabrieken van Volkswagen. De bonden worden het met de autofabrikant niet eens over een reorganisatie. Een grote brand in het Gelderse dorp Rijswijk in de Betuwe is onder controle...